12 uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Vakbonden en werkgevers zijn blij met de verlenging van de steunpakketten... waarmee het kabinet bedrijven wil helpen tijdens de coronacrisis. Wel zeggen de vakbonden dat bijscholing en begeleiding van werk naar werk... op tijd moet worden geregeld. Voor het derde steunpakket wordt 11 miljard euro uitgetrokken. De meeste regelingen uit eerdere steunpakketten blijven bestaan, maar worden versoberd. De gedachte is dat bedrijven die geen gezonde economische toekomst hebben... niet met steun overeind worden gehouden. Een Duitse rechter heeft een man veroordeeld omdat hij vorig jaar een moeder met haar zoontje voor een trein duwde in Frankfurt. De jongen van acht kwam om het leven. De dader heeft volgens de rechter ernstige psychische problemen en moet daarom de rest van zijn leven op een psychiatrische afdeling blijven. Voor een rechter in Londen heeft de leider van een mensensmokkelbende schuld bekend in een beruchte zaak. Die draait om 39 dode Vietnamezen die vorig jaar in Engeland werden gevonden in een koelvrachtwagen. De hoofdverdachte, een Ier, bekende schuld aan doodslag en het faciliteren van illegale migratie. De finale van Kennisquiz De Slimste Mens is gewonnen door NOS-presentator Astrid Kersenboom. Ze nam het in de eindstrijd op tegen NOS-sportverslaggever en commentator Jeroen Guter. Die werd tweede, operazangeres Francis van Broekhuizen werd derde. Vanavond zijn de eerste wedstrijden Nederlands betaald voetbal gespeeld... na een coronapauze van bijna een half jaar. De wedstrijd tussen FC Eindhoven en Jong FC Utrecht in de eerste divisie werd met 2-1 gewonnen door de Brabanders. De eerste goal sinds de betaald voetballoze maandag kwam op naam van de 19-jarige FC Eindhoven-speler Kai de Jong. Ook speelde Cambuur tegen NEC en dat werd 2-0 voor Cambuur. Het weer, de komende uren wat minder regen. Vannacht is het bijna overal droog, wel kan er een mistbank ontstaan. Langs de westkust kan het lokaal gaan onweren. Morgen dan breekt de zon zo nu en dan door en wordt het een graad of 19.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 never thought that we return to the place where we once met So we stand here face to face again But now we're just good friends We laugh about old stories And our very first clumsy kiss And while I walk near you I realize you Here we go again.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 Go, go. und lass die Hip-Hop-Kuma an die Orgel ran. für die ein Hip-Hop-Tits. Baby, Baby, komm doch klar mit deinen Hip-Hop-Freaks, denn wir bangen auf Dance-Musik. Wir scheißen auf Hip-Hop. Denn wir bangen auf Dance-Musik. gonna gonna be be a a big big fan fan of of it. it. Mama's Ja, ja, wir bangen, dann machen wir den Scheiß aus jetzt, Alter. Guys. What's up? Why did you stop the fucking music? Where is my Playback? Lutschbuddel, bin ich auf einer Hip-Hop-Party oder was? Dein Playback kannst du dir in deine Figur schütten. Das muss drücken im Gesicht. Pass mal auf. Bang, enjoy the music. What are you doing here? DJ, play it loud. So, und jetzt du. Bang, enjoy the music. DJ, play it loud. Und jetzt alle. Bang, die Feuerschweine. Hier sind die Feuerschweine.